wordt niet langer gebruik gemaakt van de magneetstrip, maar van de chip op de bankpas. Dat moet skimmen tegengaan. In Syrië lijken ordentroepen opnieuw hard te zijn opgetreden tegen demonstranten. Volgens ooggetuigen zijn daarbij in een buitenwijk van Damascus zeker drie doden gevallen. In verschillende steden gingen demonstranten na het vrijdaggebed de straat op. Voor het eerst werd gedemonstreerd in het Koerdische noordoosten van Syrië. De grootste demonstratie zou zijn in Daraa, waar 5000 betogers om vrijheid riepen. Volgens het staatspersbureau is het in het hele land weer rustig. In Afghanistan zijn bij rellen acht medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. In de noordelijke stad Mazar-i-Sharif bestormden demonstranten een kantoor van de VN. Ze schoten bewakers neer en stichtten brand in het gebouw. De betogers waren de straat opgegaan vanwege een pastoor in Florida die vorige maand een Koran verbrandde. Minister Rosentaal bevestigt dat in Libië een Nederlander is overleden, maar hij weet weinig over de precieze omstandigheden en over de doodsoorzaak. De man is door een collega doodgevonden. De GPD meldde vanochtend dat de man en twee collega's zijn overvallen door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Hij zou onder meer zijn beroofd van zijn medicijnen. De drie Nederlanders hadden buitenlandse zaken al een paar keer laten weten dat ze niet weg wilden uit het land. Het weer, Zwaar bewolkt, hier en daar valt wat regen. Het is 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden.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 Ja, we starten zoals altijd met de files. Nieuw staan de files? Eh, nee. En staan de flitsers? Eh, nee. En dat betekent dus dat wij snel doorgaan met een heerlijk nieuw nummertje. Van... Nou, niet nieuw. Nou, niet maar... Ja, Het is nieuw, ja. Van? Het, eh, van Celine Dion. Ja. My Heart Will Go On. Wil je hard doorgaan? Ja, mijn hart wil doorgaan. <laughs> Dus dat is heel logisch. Dat is van Titanic. Ja, dat klopt. Je hoort hem al op de achtergrond. Die film gaan we niet kijken hoor straks. Nee, nee, nee. komt die. and spaces between us. You have come to show. Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, smack back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke, he's so mad that he won't give up, that is, he know he won't have it, he knows his home back to these it don't matter, he's dope, fit he knows when he goes back to his normal home.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 Het vuur dat zo kan is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent tijd maar terug gedraaid Kon ik maar opnieuw met jou beginnen Mocht ik het maar één keer samen met jou overdoen Je mond is lauw geworden, je hart is af de tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld. De rozen op de tafel, ze bloeden langzaam dood Eh, Jeroen van den Boom met Werd de Tijd maar teruggedraaid. Daarvoor de script met Lose Yourself en Rolling Stones met Paint It Black. En Laura van Jan Smit. Laura? Ja. En we hebben Celine Dion gehoord ook. Klopt ook nog. Ja, we hebben veel gedaan dit uur. Al. Zeker. Dat 20 minuten bezig is. Ja, wij, wij vermaken ons wel. We hadden het er net over, waarom zitten er niet meer dagen in een, of uren in een dag? Ja, was maar zo hè? Ja, dat zou toch allemaal echt een stuk gemakkelijker gaan. Ja, dat zou wel relaxed zijn. Weet je, ik eh, was laatst een beetje aan het zoeken op internet en zo. En uh, toen kwam ik echt een heerlijk nummer van Bruno Mars tegen. En ik probeer hem nu heel snel even op te zoeken. Namelijk, en jij weet wel denk ik. Weet je het of niet? Nee. De Lazy aan. Dat is echt. Ik vertel je, jij, ja. echt. Jij hoort op de radio echt altijd de versie die niet hoor. Nee? Nee. Nou, we gaan hem opzoeken. We gaan eerst luisteren naar de Hanson Post met Dance, the War is Over. En eh... Die oorlog die is wel begonnen, maar goed. Ja, hij gaat in ieder geval komen dan komen we zo terug met de...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 De laatste song. en Post met The Dance, The War Is Over. Ja. En we gaan al eh, bijna naar het laatste half uur. Sterker nog, we zitten al in het laatste half uur. Ja, dat betekent dat we bijna klaar zijn. Zo, wat een gedoe. ja, die leuke tijd. De leuke tijd gaat altijd snel. Maar de rest van de dag ging niet zo snel. Dus dat zegt dat. Dus, nou, laat maar. Wat een groep Ajax zeg afgelopen week. Ja, klopt. Mijn lieve Ajax. Ja, dat is wel een beetje ja, raar allemaal. Wat vind jij er nou van als, eh, als voetbalkenner? Als voetbalkenner? Nou, ik weet niet zo goed wat er allemaal om, de, om het voetbal heen gebeurt. Zeg maar. ik, ben, eh, ik heb meer verstand van het voetbal zelf dan eh, wat er allemaal om me heen gebeurt. Ja, maar als je zo als leek, als leek dan, dan niet als voetbalkenner, dan ben ik wel een voetbalkenner. ben ik wel Johan Derksen. Maar als leek, <laughs> wat vind je er nou van wat er allemaal gebeurt bij Ajax? Ja, een beetje onnodig eigenlijk. Ja, hè? Ja. Maar ik vind het ik ben fel tegenstander tegen dit bestuur. Gewoon omdat er gewoon niks gebeurt. Kan niks. 4 miljoen is nog te weinig voor Dost. Ik zou zeggen 5 miljoen, dan ben je vanaf klaar. Heb ja, je Dost. precies. Maar nee, het moet precies 3,5 miljoen, punt 6 hè, eh, enzovoort. Dat snap ik gewoon niet. Nee, klopt. Dus ik vind het... Het is wel een beetje moeilijk. In zekere mate vind ik het positief dat het bestuur nu ja. opgestapt is. Weg is. ik denk uh, dat uh, eh, van een hele goede is voor Ajax. Ik weet eigenlijk, eigenlijk wel zeker. Als hij maar zelf in de raad van commissarissen gaat zitten. Of in het bestuur. Ja. Anders eh, is het weer een hoop uh, gedoe om niks. Maar goed, wij gaan eh, luisteren naar Roman Republic. Met een enorm lekker nummer. In plaats van een heel mooi nummer. Een enorm lekker nummer. Namelijk Secrets. I need another story. Something to get off my chest. My life is of boring. Need something that I can confess Till on my sleeves I stained red From all the truth that I've said Come by it honestly, I swear Thought you saw me wink, no I've been on the brink, so tell me what you want to hear van de Beatles. Laat het vast zijn. Daarvoor Secrets van One Republic en Adele Set Fire to the Rain. Ja. Zeker. En daarvoor hebben we ook gehoord eh, de Lazy Song van Bruno Mars en Hans Post met Dance the War is Over. Ja, dat is er nog bij. ja. Dat Deze heb ik ook al drie keer gemaakt in een half uur, dus dat is te veel. Ja. Sorry. Hij, blijft, hij blijft niet leuk. Ik moet eventjes rectificeren. We gaan ik, uh, luisteren ja, nou, naar... Nou, nou, nou, ik moet even rectificeren. Ik zei net dat uh, een film niet heel erg leuk was. Ja. Maar ik zit wel met tranen in mijn ogen. Ja? Ja. We gaan luisteren naar, naar eh, een eh, nummertje van Nio, Pitbull en Eva Jack.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 Marco zaten aan een treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. Ja. Voor Nio, Pitbull en Avido Jack met Tonight. Yes. Tonight. That was Tonight. Yes. <laughs> Wat een grapje. <laughs> het, is, weer, eh, het nationaal grapdag. Is het treintje klaar?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 Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. No, no, no, no. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. Yo. I'll take thinking that I run the whole block. I don't know if it's just because pineapple push between my jaws has got me feeling like I'm on top. Feeling like I woulda stand up to the cops. I stand up to the big guys because the whole of them are sops. All the talk, them attack and employment no job. Enough get a youth cannot escape the trap. Ja, dat was een bijkomend nummertje van Bruno Mars met Liquor Store Blue. Daarvoor... nummertje? Het bijkom nummertje. Het bijkom nummertje. Bijkom Daarvoor Michael, Mike Vosner met Cooler Than Me en Marco Bazzato en Treintje Joza met Wereld Zonder Jou. Oké, nou dan weten we dat ook weer. Ja. Kijk, en je hebt goede artiesten en goede artiesten en je hebt ook hele goede artiesten. En die goede, hele goede artiesten die verdienen het in ons programma om twee keer achter elkaar gedraaid te worden. En dat is namelijk weer Bruno Mars. Maar dit nummer, als, heb je een vriend of een vriendin of wat dan ook, Ik mag mij geen reet uit, om het zo maar te zeggen. Dan moet je echt even gewoon aan die persoon denken tijdens dit nummer. Count me van Bruno Mars. You find yourself stuck in the middle of the sea? I'll the world to find you. If you ever find yourself lost can can count on. in me. Ja. En het is bijna afgelopen, deze aflevering van het weekend in, natuurlijk. Ja, het is alweer zover, hè? Het is alweer zover. De twee uurtjes zijn alweer voorbij. De twee uur zijn bijna voorbij. Nog precies... Even wat, ja, nog precies 35 seconden zijn we er. Genoeg tijd om te zeggen tot volgende week. Want we zijn volgende week weer, alweer. Ja, met de 14e uitzending van dit jaar alweer. De heb je aangegeven? Ja. Zo. Nou, want we zitten van, uh, de, weet eh, het? Deze week in week 13. Dus ja. 13 uitzending. Weet je. Dus we zitten volgende week weer in de 14 uitzending. Gaat snel hè? Houden wij dat lang vol zeg. Zeker. Maar wat, het was wel weer een leuke uitzending. Klopt. Ja. En eh, wij wensen u nogmaals tot volgende week.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 De man is door een collega doodgevonden. De GPD meldde vanochtend dat de man en twee collega's zijn overvallen door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Hij zou onder meer zijn beroofd van zijn medicijnen. De drie Nederlanders hadden buitenlandse zaken al een paar keer laten weten dat ze niet weg wilden uit het land. In Afghanistan zijn bij rellen acht medewerkers van de